een Klomp met het NOS-journaal. Het is de Nederlandse Nederlanders in Rio niet gelukt om een medaille te halen op de 4 keer 100 meter vrije slag. Met een vierde plaats grepen Marit Steenbergen, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo net naast een Olympische plak. De Australische dames pakten het goud en zwommen ook een nieuw wereldrecord in 3 minuten, 30 seconden en 65 honderdste. De VS werd tweede en het brons was voor Canada. De Nederlandse turners hebben op de Spelen in Rio drie finale plekken behaald. Epke Zonderland op rekstok, Jurie van Gelder op ringen en Bart Durlo op de meerkamp. En de Nederlandse beachvolleybalsters Marlijn Meppelink en Marleen van Iersel zijn goed begonnen aan hun Olympische toernooi. Ze wonnen hun eerste groepswedstrijd tegen een duo uit Venezuela. En ook beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwse hebben hun eerste wedstrijd met gemak gewonnen van twee Russen. Syrische rebellen zeggen dat ze de omsingeling van Oost-Aleppo hebben doorbroken. Ze zouden de regeringstroepen hebben verjaagd en contact hebben gemaakt met hun bondgenoten. Daarbij zouden ze ook een complex van het Syrische leger hebben veroverd. Staatsmedia in Syrië ontkennen de doorbraak. KPN en Fox Sports hebben een akkoord bereikt over de doorgifte van de Fox Sports zenders met onder meer live wedstrijden van de eredivisie. KPN gaat Fox Sports meer betalen, maar de zenders komen niet in het basispakket, zoals Fox Sports wilde. Het blijft dus zo dat alleen klanten met een speciaal abonnement live eredivisiewedstrijden kunnen kijken. Zo'n 50 miljoen Thaise burgers kunnen vandaag in een referendum stemmen over een nieuwe grondwet. Die is opgesteld door militairen die twee jaar geleden de macht overnamen. Als het voorstel wordt aangenomen komen er volgend jaar nieuwe verkiezingen.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 hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. gotta it, do it, do it, let's do it, do it, let's do it, do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come.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 born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are.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 Got my first real six string.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 scene you tonight.